Ook zijn veel wapens en kogelwerende vesten met politielogo in beslag genomen. Het is niet duidelijk of ook in Zevenum wapens zijn ontdekt. De Belgische justitie zegt dat steeds meer motorbendes uit Nederland en Duitsland naar België uitwijken, nu ze in eigen land door politie en justitie op de hielen worden gezeten. Het UWV krijgt miljoenen euro's aan onterecht uitbetaalde uitkeringen niet terug. Dat blijkt uit cijfers die Omroep WNL heeft opgevraagd bij de uitkeringsorganisatie. Van 2013 tot en met 2017 was het totale bedrag aan vorderingen van het UWV ruim anderhalf miljard euro. Daarvan verwacht het UWV een deel niet meer terug te kunnen halen. Geschat wordt dat het gaat om een bedrag tussen de 122 en 228 miljoen euro. De organisatie zegt het soms onmogelijk is om geld terug te krijgen. Bijvoorbeeld als iemand in de schuldsanering zit, bij een overlijden of als iemand jarenlang spoorloos is. In een school in de Amerikaanse staat Utah heeft een scholier een bom verstopt achter een frisdrankautomaat. De zelfgemaakte bom zat in een rugzak en werd ontdekt toen er rook uitkwam. Als de bom was ontploft, had hij volgens de politie veel slachtoffers kunnen maken. De jongen die de bom had verstopt is opgepakt. Vorige maand had hij bij een andere school een vlag opgehangen van de islamitische terreurgroep IS. De Belgische Voetbalbond ligt onder vuur vanwege een lied om het nationale elftal te steunen tijdens het WK. nummer gaat gezongen worden door rapper Damso. Zijn eerdere teksten waren volgens de Belgische Vrouwenraad en meerdere sponsoren van de Rode Duivels seksistisch. Vicepremier De Croo zegt dat de voetbalbond daarom een andere zanger moet zoeken. De voetbalbond zegt dat Damso de zanger van het WK-lied blijft.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 Ik heb, gehoord, ik heb gehoord dat je de hele week geoefend hebt. Ik heb de hele week Ik heb maar hele goede tips gekregen eh, afgelopen week. Ja? En daar ben ik lekker mee aan de slag gegaan. Oké. En dat gaan we straks merken. Of niet. Of niet. <laughs> Goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Zandvoort. Goedemiddag wereld. Daar zijn we weer. Met uh, onze woensdagaflevering van uh, Zandvoort Luncht. Heb jij al geluncht? Uh, nee. Dat is raar. Ja, kijk. Wij hebben vorige week, vorige week eigenlijk al een hint gegeven. Ja. Want... eh Dolly nam mij eh, vorige week op donderdag en had ze, had eh, croissants mee. Kijk. Ja, en toen heb ik nog een hint gegeven. Maar ja, dat wordt niet naar gelast. Raar, hè? Sorry hoor. Ik denk dus, nou, eh, Ronnie komt ook wel met lekkere broodjes nee. aan. Maar nee hoor. waar. Niet te halen. Ik, ik denk een beetje om jouw gezondheid ook, hè? Ja, ja. Ik val flauw van onder. Dat maakt niet uit. <laughs> Maar goed jongens, eh, we zijn er weer. En eh, we gaan u vandaag weer op de hoogte brengen van de cultuuragenda voor Kennemerland. En er is wat te doen hoor. Ja, je hebt twaalf items hè. Ja. Dat wordt weer hollen Ron. Oh, dat wordt weer hollen. En eh, je kunt ook nog... nou ja, dat zal ik je nog wel vertellen. want dat is ook binnenkort gaande een mooi jubileumconcert in Beverwijk hè. Voor... Ja. De beroemde zanger Marco Bakker. Ja. Ik heb daar iets van gehoord, maar eh, daar ga jij straks iets meer over Nou, ik zal je alle details eh, zal ik je nog eh, geven. Oké, ja. heel graag. Het is prachtig mooi. Maar dat, ja, die man is 80 jaar geworden dit jaar en hij zingt nog als een lijstertje is stem. echt zo. Ja, is echt zo. Hij zingt nog heel erg mooi. Zo'n stem dus- wordt toch eigenlijk alleen maar mooier met die Ja, die, die man die heeft echt zo'n... Nog, nog zo'n... Nou, er zijn er ook... Die worden aardig wat minder op die leeftijd, hoor. Maar Marco Bakker, nee. Het is echt... Eh, je moet er van houden natuurlijk. Maar het wat, wat hij presteert is echt geweldig. Ik zag eh, van de week eh, Charles Aznavour op tv. Ja, dat is ook zoiets, hè. In de negentig, toch? Ja, die, die presteert het ook nog steeds. oh, oh, oh. Goed, wij gaan in ieder geval... Ik zal, we zullen er straks nog even verder over praten. Maar we gaan in ieder geval geval gaan we even... Gaan we ook weer doen? Nou, oh, ja. we gaan radio doen. Ja, we gaan radio doen, hè. Ja, programma maken. Hongerlijn. met regionieuws en cultuurnieuws vandaag. Woehoe. En de weerbericht. En weerbericht. Het is weer Meteorologie. Ja, <laughs> daar was ik al bang voor. en artiest in het licht. Ja. Artiest in het licht. Net Gonella, kent u hem nog? Nou, er zullen vast veel hele oude, oude zijn die hem nog kennen. she was sitting on a log. Oh, Mona. Had his finger on the trigger and his eye on the hog. Oh, Mona. The gun went boo and the hog went bip. Oh, Mona. The preacher grabbed him with all his grip. Oh, Mona. Oh, Mona, you shall be free. Lordy, Lordy. Oh, Mona, you shall free. Yes, you shall be free when the good Lord sets you free. I was down behind the hen house on my knees. Oh, Mona. When I thought I heard a chicken sneeze. Oh, Mona. He sneezed so hard with the whooping cough. Oh, Mona. That he sneezed his tail and his head right off. Oh, Mona, you shall be free. Oh, Lordy, Lordy. Oh, Mona, you shall be free. Yes, you shall be free when the good Lord sets you free. Wind down the road with the four-horse team. Oh, Mona couldn't see the horse's hoofs for steam. Oh, Mona. The lead horse sprung from the wagon tongue. Oh, Mona. poor old driver nearly got hung. Oh, Mona. Oh, you Mona, you shall be free. Oh, lordy, lordy, lordy, lordy. Oh, Mona, you shall be free. Yes, you can be free when the good Lord Eh, in de jaren 70 of 80, dat wil ik afwezen, heeft hij er nog eens een hit mee gehad in een remake. Maar, eh, met die nummer, maar die kon ik nergens vinden. Dus, eh, het, althans niet, ja, misschien zal die wel ergens staan. Maar ik kon hem zo gauw niet vinden. Dus vandaar dat ik maar gekozen heb voor deze hele oude opname van dit succesnummer van Nat Gonella. Want daar ging het natuurlijk om. Eh, Ned Gondella eh, was een eh, trompetist, orkestleider, zangert en mellofonist. Mellofoon is ook zo'n blaasinstrument. Hij werd geboren in Londen op 7 maart 1908. En hij overleed in Gosport in, op 6 augustus 1998. Dus hij is al een tijdje uh, hemelen of hellen, hoe je het ook noemen wilt. Maar in ieder geval, hij begon zijn carrière in 1924 en werd beïnvloed door de stijl van Louis Armstrong. Hoe kan het ook anders? Uh, aan wiens stem de zijne ook deed denken. En tijdens zijn lange loopbaan eh, werkte met Gonella samen met bekende jazzmuzici als eh, Billy Cotton en Ray Fox. Ehm, enkele, ja, enkele latere Britse trompetisten, zoals eh, Humphrey Littleton en ehm, eh, Digby Fairweather werden door hem beïnvloed. Nou, ik zei het al, hij heeft eh, met dat liedje O Mona, wat u net hoorde, heeft hij al later ook nog eens een keer een, remake van gemaakt. Alleen, ik, ja, sorry, die kon ik niet vinden. Dus ik denk, nou, ik, ik, ik, ik doe gewoon lekker die hele oude opname, die volgens mij van voor de oorlog is. Van voor de Tweede Wereldoorlog. Je moet tegenwoordig uitzeggen voor de oorlog. Ja. Dan kunnen ze ook zeggen dat het de, de, de golfoorlog is of zo. Maar goed, <laughs> tweede, ik denk dat die van voor de Tweede Wereldoorlog was. Eh, in ieder geval aan de sound te horen. Maar dat is juist wel leuk dat ook dat soort opnames nog eens terug te vinden zijn. We gaan naar, ehm, als het goed is, als alles meewerkt... Dan gaan we naar 3 in 1. Ja, zie je wel, alles werkt mee. Alles werkt. Ja. 3 in 1. En omdat het een beetje lent aan het worden is, gaan we naar het strand met de Beach Boys. I've the cantina. Margaritas keep the spirit high. There I watched her. She spun around and wound in the warmth. Her body fanned the flame of the dance. my children were raised, you know they suddenly rose. They started slow long ago, head to toe, healthy, wealthy, and wise. I've been in this town so long, so long to the city I'm fit with the stuff to ride in the rough. And sunny down snuff, I'm alright by the hero's end. gossip on somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind.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 Het hoogtepunt van, eh, van de Beach Boys. De Beach Boys die natuurlijk ooit eh, begonnen als surfgroepje. een aantal goed uitziende Californische knapen die op een gegeven moment ja, een beentje begonnen. drie broers en twee neven als ik het goed heb. Carl Dennis en Brian Wilson natuurlijk. En verder El Jardine en Mike Love. dat waren de originele leden van, van dit bandje. En ze begonnen met, eh, nou ja, Surfing USA en eh, Surfing Safari en eh, Little Deus Coupe. En allemaal liedjes over surfen op het strand. En snelle auto's en motoren. Little Honda was er ook een. maar Brian Wilson, de, eigenlijk de hofleverancier van de band, wilde op een gegeven moment natuurlijk veel meer. En ook door, door ja, de ontwikkeling van, van de Beatles met name. Dat is ook echt gebeurd eh, toen de Beatles uitkwamen met Rubber Soul... toen dacht eh, Brian Wilson van... oh god, hier moeten wij dus, dus overheen. En dat lukte hem toen vrij aardig met uh, Pet Sounds. En dat was dan wederom weer een kruisbestuiving voor de Beatles... die dan weer kwamen met Sgt. Pepper... Eh, Brian Wilson eh, na uh, Pet Sounds ehm, zou die doorgaan met het album Smile. Maar intussen gebeurde er iets in zijn leven en werd hij helemaal gek en doodziek. En kwam niet meer van zijn kamer af. En dat hele album Smile, dat kwam er dus gewoon eigenlijk in die tijd nooit. Later is het wel gekomen, een paar jaar geleden, tien jaar of tien geleden of zo. Toen kwam het wel, maar toen de tijd verscheen het album niet. En er waren twee nummers die, uh, die van overgebleven waren. Die op single kwamen. En dat hoorde u straks ook. Heroes and Villains en Good Vibrations. Maar u hoorde toch een wat afwijkende versie. Want die singleversies waren toch iets korter dan dit. En eh, met name bij Heroes and Villains. En ook eh, hoorde u toch wat, heel wat extra dingen die wel op dat album Smile terecht hadden moeten komen. Later ook gekomen zijn. Dat werk is ooit wel eens afgemaakt. Maar <clears throat> zo hoorde u dus achtereenvolgens in mono, dus er lag niks aan uw radio. U hoorde in mono hoorde u eh, Heroes and Villains, dat als eerste. Tweede was Good Vibration en inderdaad ook de versie van, eh, van dat album. En als eh, laatste een geremixte, digitaal geremixte versie van God Only Knows. Want nogmaals, het was wel zo de oude opnames, de originele opnames van de Beach Boys zijn allemaal mono. En waarom? Nou, dat zal ik u vertellen. Brian Wilson was aan één oor doof. Dus die hoorde gewoon geen stereo. Nou, dat eh, is, een geval. Dus kan je ook niks aan doen. En vandaar dat eh, de oude opnames van de Beach Boys allemaal in mono waren. Goed. Um, ben je er nog van? Ja, ik, ik, ik zit eh, helemaal uh, gebiologeerd te luisteren naar oh, jou. Wat weet jij er oh. veel vanaf. En zeker eh, die, die Beach Boys, die, die surfden steeds zoveel. zoveel. En tegenwoordig, in de moderne tijd, had ze waarschijnlijk over het internet gewoon gesurfd. Ja. Of heeft dat er niks mee te maken? Ja, nee, dat heeft er niks mee te maken. Het ging hier om een surfplank, Rob. Ach, natuurlijk. <laughs> ik ben niet sportief. Op die hoge <laughs> golven daar in, Californië. Ja, daar kijk ik wel eens naar, maar daar houdt het echt mee op. Um, gisteren, dames en heren, heb ik hem voor het eerst gedraaid. En ik draai hem vandaag nog een keer. Want ik vind het echt een geweldig nummer. Uh, tot aan het eh, nieuws van 1 uur natuurlijk. Uh, half 1, sorry. Laten we het niet te snel doen. Uh, <laughs> Whalen. Het Songfestivalliedje. Ja, de meningen zullen er ongetwijfeld in Nederland weer over verdeeld zijn. Er zullen weer heel veel mensen zeggen... Oh, dat wordt helemaal niks. Nou, ehm, dan maar niet. Maar ik vind het een te gek nummer. Dus hier komt hij. Nog een keer. Whalen met zijn allernieuwste en het eh, vertegenwoordigende lied van Nederland op het Songfestival. Outlaw in them. En ik vind hem helemaal lekker. Gewoon heerlijk. Nou, daar komt hij hoor. Ah, lekker jongens. Stof uit je oren. It's line Between whiskey and water into wine And it's a long way home when you're down and out and out here on your own. It don't matter who you are when it's time to lock and load. And Jij vindt 10 punten, hè? Ja. Maar nou, ik 12. Ik geef 12. Kan dat? Ja. Nou. Ja, dat kan. ze van. Doe, ja, van okay, is nummer 1. Hè. ze. Het is 10, uh, eh, eh, nee 12, 10, uh, ja, 8 geloof ik, dan 4, dan 2 en dan 1. Zo is het geloof ik. Ik moet je heel eerlijk ik heb nog nooit gekeken naar het Songfestival. Nee? Ik ga het wel doen, nu, ah. om Welen te steunen. <laughs> En jou. <laughs> nou, je hoeft mij niet te steunen hoor. Nou ja, maar jij bent zo enthousiast over ik heb, Ik, ja, ik vind het gewoon een te gek nummer. Ja, en ik begrijp ook wel waarom ik, ik, ben, ik, hou, ik ben nog helemaal toch, in mijn hart blijf ik toch, behalve een soulkicker, ook nog een rocker. Ben jij een soulkicker? Ja, ja, zeker weten. Nou en of. Lang haar en wijde pijpen? Eh, nou, dat heb ik nooit gehad. Maar ik, ik wil eh, de muziek dan, hè? Ik schrok al. Nee, de muziek. Oké. Ja, nee, niet, niet al die uiterlijkheden. dat, eh, houden wij niet. Nou, dat doen wij niet. Maar ik bedoel, ik ben, ik ben wel soulman, maar ik ben ook een rocker. En ik vind dit als rocker ja, gaat mijn bloed toch wat sneller stromen. Ik vind nou. het gewoon, eh, hè? Ja, zeker. Lekker, een lekker nummer gewoon. Stevig, goedemorgen goed Zit goed Ja, ik ben helemaal wakker. Oké, nou dat mag ook wel, want je hebt nog zat te doen oh, vandaag. Ja, ja. Want je moet nu het nieuws gaan lezen. Ach, ja. dat is nieuw voor me. Ja, hè? Dat wist je niet, hè? Nee, eh, geen idee. <laughs> ik ben blij dat ik daarvoor... Eh, kijk, nu weet ik Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ron Gijzer! Jawel! Ja! Het British Festival keert terug in Zandvoort aan Zee. In navolging van de eerste editie in 2017... worden het dorp, strand en het circuit van vrijdag 6 tot en met zondag 8 juli voor één weekend Brits. Bezoekers kunnen genieten van alles wat Groot-Brittannië te bieden heeft... waarbij de verschillende jubilea van Formule 1 de boventoon zullen voeren. Dan, na het wervelende succes van vorig jaar... strijkt Pride Amsterdam ook dit jaar van 30 juli tot 1 augustus weer neer in Zandvoort. Als onderdeel van het overkoepelende Pride Amsterdam... bij Pride at the Beach de spits af met een eigen parade... gevolgd door verschillende geweldige activiteiten en feesten. Dan, een scooterrijder is afgelopen nacht gewond geraakt... bij een aanrijding met een hert op de zeeweg. De man reed op een scooter richting Zandvoort toen hij op het fietspad in botsing kwam met het dier. De man landde hard met zijn hoofd en liep tenminste schaafwonden op. In afwachting van de ambulance heeft een agent ondertussen zijn nek gestabiliseerd. Na de eerste behandeling aan de oppervlakkige wonden... is de man voor controle naar het Rode kruis ziekenhuis in Beverwijk gebracht. Omdat hij ongeveer 40 km per uur reed en hard ten val is gekomen... zal verder onderzoek in het ziekenhuis moeten uitwijzen of er ander letsel is ontstaan. Hoe het met het hert is afgelopen is niet bekendgemaakt. Al enige jaren wordt onder de naam Zandvoort Goes Wild... aandacht gegeven aan de bronstijd van de herten in de Amsterdamse waterleidingduinen. Er zijn de gehele maand oktober niet alleen wandelingen naar de herten... maar ook een groot aantal activiteiten die de wilde kant van Zandvoort zullen laten zien. En het laatste bericht. Een automobilist is dinsdagavond omstreeks half acht... tegen een lichtmast gereden op de Dokweg in Ermuiden. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Het verkeer richting de haven werd korte tijd omgeleid.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 Vanuit het zuiden neemt de bewolking alweer snel toe... en later vanmiddag neemt de kans op buiige regen toe. De zwakke zuidoostenwind wordt zuid tot zuidwest... en de temperatuur stijgt naar een maximaal van 9 graden. Vanavond is het bewolkt met enkele buien. Komende nacht klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 2 en, waait, en er waait een matige zuidwestenwind. Morgen overheerst eh, weer de bewolking en komt het tot buige regen. Maar soms kan ook even de zon schijnen. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig en aan zeekrachtig krachtig... en de temperatuur blijft steken bij maximaal een graad of 6. Vrijdag wordt een heel aardige dag met flink wat zonneschijn en maximaal een graad of 9. Maar komend weekend is het weer bewolkt. Bovendien zijn er op beide weekenddagen perioden met regen. De wind waait uit het zuiden en de aangevoerde lucht is vrij zacht met temperaturen van 11 tot 12 graden. Tot zover het nieuws van het KNMI. empty streets with I found myself singing like a long lost friend. The same thing that makes you live can kill you in. Lekker muziekje weer. Hè? From Hank to Hendrix. Hendrix. Hank, dat is Hank Williams. Waarschijnlijk, ja, dat is wel zeker. Dat is Hank Williams. Uh, pionier van de country muziek. Hè? Onder andere de man die Jambalaya uh, volgens mij geschreven heeft. Hank Williams dus, een hele crowd. Hè? En eh, ja, Jimi Hendrix, dat weten we natuurlijk wel hè, wie dat is. Natuurlijk, de gitaargod uit de jaren 60. Die op 27-jarige leeftijd helaas eh, ook bij die club kwam van mensen die op die leeftijd eh, overleden. Neil Young was het. Dat had u natuurlijk ongetwijfeld ook herkend. Onmiskenbaar. Waarom dit liedje eigenlijk? Omdat het gewoon een heerlijk nummer is. Laten we het heel simpel houden. Waarom ah. moeten we heel, heel moeilijk doen over muziek? Oh, ik denk dat we krijgen nu een hele verhandeling van... Eh, als je dat voortaan wil, dan ga ik nou, wel Gewoon een, een, hele beschrijving en zo, analyse en zo. Nou, analyse niet, maar misschien een beetje achtergrond. Zal heb, je een heb je een hekel aan analyse? Nee, nee, ik heb geen... Analyse vind ik heel leuk. Eh, en Anne eh, ook, dus, dus analyse maakt het dubbel zo leuk. Ja. Maar ik zal volgende keer iets meer eh, <laughs> vertellen over waarom... Wat een onzin allemaal weer. Absoluut. We gaan naar artiest in het licht. je die? Ja, vind ik prima. Ja, want er zijn er nog een paar jaren vandaag. Waaronder de volgende. Die moet nu gaan komen. Ja, komt inderdaad. Artiest in het licht. Taylor Dane. Taylor Dane. Het liedje dat heet uh, Tell It To My Heart. En uh, de dame is uh, jarig vandaag. Ja, nou, zal al even. Lang zal. Ja, ze is... <laughs> Dankjewel. Ja, ze, is eh, Taylor Dane. <laughs> Ze is geboren in Baldwin in New York, in de staat New York. Op 7 maart 1962. Wat is ze dan geworden, Ron? Rekenen eh, ja, twee, 52. Eh, ja, gezellig. Ja. ja. nou dan is ze 56 geworden. Dat wel dus. Dat ook nog een keer. Nou, zo ziet ze er op deze foto niet uit. ik weet niet wat, welke foto jij voor je Nou, moet je kijken, jongen. Ah. Oh. oh. my. god. Is dat 52? Nee, dit is, nou, ze is nu 56, maar ze, zo ziet ze er nu niet meer uit, denk ik. Ik eh, ben ook bijna 56. Maar, ja. Nou, ik heb ook ja, jij ziet er nog goed uit. Ja, maar ik heb geen lang blond haar. Nee, dat is waar. Ze is Amerikaanse zangeres en haar echte naam is Leslie Wunderman. Ja, daar red je niet mee. <laughs> daar red je niet mee. Dat, dat, gaat hem niet worden. Na middelbare schooltijd eh, werd Deen zangeres eh, van new wave groep Felony. En naast de regelmatige optredens studeerde ze muziektheorie en compositie en nam ze privé zangles. Nadat ze Felony had verlaten, ging ze zingen bij de groep The Next. Maar in 1985 begon zij een solo carrière. Na enkele twaalf insplaten uitgebracht te hebben... kwam Deen in 1988 met haar single Tell It To My Heart... die u net hoorde. En deze single kwam in veel landen, waaronder Nederland... op de nummer 1 positie. In datzelfde jaar eh, trad Deen op in het voorprogramma van Michael Jackson. Jawel. Zo. Nou, niet te geloven zeg. Hè? Ik geloof het. Uh, volgende plaat is een beetje verwarrend. Namens is ook een artiest in het licht trouwens. Maar luister eerst maar, hij is zo leuk. Maar, het is heel oud. Het is ook weer, het is ook weer heel oud dit. Tell me a story. Tell me a story. Tell me a story. Remember. you said. You promised me, you said you would. You gotta give in, so I'll be good. Tell me a story, then I'll go to bed. Oh, worry, worry, weary ends my day. Comes the time to go home without my raising pay. Home by the fire where a man can just relax. Slippers there by the chair, not a worry, not a care. Along comes Junior swinging his little axe. Tell me a story. Tell me a story, remember what you said. Tell me about the birds and bees. How do you make a chicken sneeze? Tell me a story, then I'll go to bed. Came home so late one evening last July. Played a little poker, the time had passed me by. Shoes in my hand and my darling wife in bed. Up the stairs saying a prayer, then a voice comes through the air. Hiya there! what you said. Tell me how your eye got black because the doorway hit you back. Tell me a story, then I'll go to bed. Once upon a time, I remember long ago. Don't go back in history, your memory's kinda slow. Stop your noisy talking till I finish with my tale. Once upon upon a what? Upon your back, you'll get a swat. Tell me about the fish you caught that's bigger than promised me, you said you would. You got to give in, so I'll be good. Here's a tale you'll never forget. Ouch, my tail's all red. And now get up to bed. <laughs> Ah, come on, Daddy, tell me a story. <laughs> Ja, joh, dat was wat, hè? <laughs> het ging heel apart. Ja, heel apart. Het ging niet om die man, maar om het jongetje, hè? Ja, tuurlijk. Ja, het ging om het jongetje. Dat is Jimmy Boyd, is dat. En het is vandaag de dag dat hij in 2009 overleed op 70-jarige leeftijd. Eh, maar ik vond het zo'n leuk liedje. Ik heb dat vroeger natuurlijk... Eh, ja, dit is uit de 50 jaren of zo. Die man was overigens Frankie Lane, dat u dat ook nog even weet. En eh, ik heb dit vroeger zelf natuurlijk wel gehoord op de, op de, op de radio. En misschien als kind <laughs> zelfs wel meegezongen tegen mijn vader. Van, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Ja, dat, dat, dat deed je dan gewoon. <laughs> ik zie dat nog voor me, jij in je korte broek zo... Uh, dat, Kan, dat had ik vroeger. Ja, jij bent uit een andere tijd. Maar nou, wij hadden heel veel uh, verschillend. Wij hadden vroeger de, korte broek nog in de zomer. Hè? Ja, ja, ja. Ja, als, nou, de R, uit de maand was, dan eh, kreeg je de korte broek aan. R uit mijn naam. Hè? R uit mijn, mijn naam? Nee, de R oh, uit de maand. De maand. Vroeger had je dat nog, de R in de maand. Ja, nee, ik, verstond echt de R uit mijn naam. nee, de, R uit de maand. Ja, nee, oké, want anders... Dat waren ook de maanden dat je vroeger als kind... Eh, nou ja, ik heb als kind zo geleden, jongen, echt. dat je vroeger als kind kreeg je dan ook het eh, levertraan en zo. Gadverdakken. En dat, en dat in, de, in de maanden met de R. Dus dat liep van september tot april. En dan, was je van, en dan was je van mei tot augustus was je levertraamloos. Overigens, eh, de luisteraars kunnen bellen met in Correlatie... als zij eh, ernstige problemen ondervinden met eh, wat Ruud net allemaal vertelt. Over oh? zijn, zijn, ja, ik dacht dat jij je opwierp. jij zegt traumatisch allemaal. Ja, ik dacht dat, jij je op ging werpen als, als, als, <laughs> als, gesprekspartner. Je kan een aspirintje krijgen. Oh, <laughs> dat is ook gif. <laughs> nou, nou, we zijn er weer. Zullen we maar een plaatje doen? Ja, doe maar. Okay. De dus T-Rex. En het heet Live. the 1,352 guitar pickers in Nashville And they can pick more notes than the number of ants on the Tennessee ant hill. Yeah, there's 1,352 guitar cases in Nashville And anyone that unpacks his guitar can play twice as better than I will Yes, I was just 13, you might say I was a musical proverbial knee-high when I heard a couple new sounding tunes on the tubes and they blasted me sky high. And the record man said, Everyone is a Yellow Sun record from Nashville. And up north here ain't nobody buys them. And I said, But I will. And it was Nashville cats play clean country water. Nashville cats playing wild. two. Well, there's 16,821 mothers from Nashville. All the friends play music and they ain't uptight if one of the kids will. Because it's custom made for any mother's son to be a guitar picker in Nashville. And I sure am glad I got a chance to say a word about the music and the mothers from Nashville. And Nashville cats play Queen's Country Water. Bill Cats. Play wild as Mountain Dew. Nashville Cats. Been playing since they's babies. Nashville Cats. Get work before they're too picky. The Loving Spoon. Beautiful was dat samen met John Sebastian daar vooraf gegaan. Een beetje eigenaardig eindig liedje van eh, nou, een stuk van Live en dat was T-Rex. En Mark Bolan was zeker een dagje ziek of zo, weet ik veel, eh, in die geest. Maar in ieder geval was het een instrumentaaltje. Maar ik vond het wel apart, hm, denk ik. Laat het u eens even horen. Dat hoor je niet zo vaak op de radio. Ik ken hem helemaal niet. Nee, ik ook niet. Dus daarom was ik ook verbaasd. Ja, ik luister het wel voor thuis af en toe, maar ehm, dit wist ik dus niet. Ehm, ik had dit nog nooit gehoord. Ja, thuis dan. Eh, we gaan naar het uh, eh, NOS Journaal van 1 uur. Met het wereldnieuws. En dan de tweede uur hebben wij natuurlijk cultuur, cultuur, cultuur, cultuur. En cultuur. Hè?